Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Brabant is wateroverlast ontstaan na de hevige regenval van vanavond. Lokaal viel in Brabant meer dan 35 mm regen. In onder meer Bergen op Zoom, Rijen en Oosterwijk kwamen straten blank te staan. Bedeksels kwamen omhoog en bij sommige woningen liep het water naar binnen. Op meerdere plaatsen moest de brandweer eraan te pas komen om het water weg te pompen. Inmiddels zijn de meeste wegen weer begaanbaar. Bij een ongeluk met een schip in Congo zijn zeker 20 mensen omgekomen. Het schip, met zo'n 300 passagiers aan boord, was in het donker onderweg op een rivier... en raakte een duwbak die deels was gezonken. Ruim 40 mensen konden uit het water worden gered, maar naar honderden mensen wordt nog gezocht. Lokale autoriteiten benadrukten na het ongeluk dat het niet is toegestaan om s'nachts te varen op rivieren in Congo... Ze onderzoeken nog wie verantwoordelijk is voor het ongeluk. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat een staakt het vuren in Gaza in de komende dagen moet rondkomen. Volgens hem wordt er met Qatar en Egypte alles aan gedaan om Hamas te overtuigen het zogenoemde overbruggingsvoorstel te steunen. De Israëlische premier Netanyahu had zich daar gisteren al achter geschaard. Het is nog niet duidelijk wat er precies in dat nieuwe voorstel staat. Er lijken nog flinke verschillen overbrugd te moeten worden om tot een wapenstilstand in Gaza te komen. Trinidad en Tobago gaat het nationale wapen wijzigen. Op dat wapen zijn drie beroemde schepen van ontdekkingsreiziger Christopher Columbus afgebeeld. Die gaan verdwijnen. Volgens de regering zijn de schepen een pijnlijke herinnering aan het koloniale verleden. Ze worden vervangen door de steel drum, een percussie-instrument dat van oorsprong van het Caribische eiland komt. Het weer, nog een paar buien die naar het noordoosten wegtrekken.